Uur. De René van Brakel met het NOS-journaal. Het Euro Weden. Lorraine was met haar nummer Euphoria de beste met 372 punten. Ze liet de Russische inzending, een groepje oma's, ver achter zich. Ook Nederland gaf de 12 punten aan Zweden. Lorraine won met een uptempo poplied en bijbehorende dansact. Ze was vooraf al de grote kanshebber voor de eindzege. De Zweedse zangeres werd in eigen land bekend door haar deelname aan Idols. Het is de vijfde keer dat Zweden het Eurovisie Songfestival wint. De laatste keer was 13 jaar geleden. Joan Franka kwam namens Nederland niet door de tweede voorronde heen. Na de finale werd duidelijk dat ze donderdag met You and Me 15e is geworden van de 18 deelnemers. Drie weken voor de Griekse verkiezingen staan de pro-Europese partijen volgens peilingen weer op een meerderheid. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, zouden de conservatieven en de socialisten samen meer dan de helft van de zetels krijgen. De conservatieve Nieuwe Democratie wordt volgens vier peilingen de grootste. De partij staat iets voor op het radicaal linkse Syriza, dat veel tegen de bezuinigingen is. SP-leider Roemer wil premier worden als de SP de grootste partij wordt. Hij zei dat in een debat met D66-leider Pechtold in Nieuwsuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om bij de verkiezingen op 12 september de grootste partij te worden. Roemer zegt dat hij dan zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Roemer vindt dat het moeilijk wordt een regering te vormen met D66. Volgens hem blijkt onder meer uit het vijfpartijenakkoord dat zijn partij en D66 ver uiteen liggen. Het weer, het is helder en 10 graden.